Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Om coronabesmettingen bij onder meer slachterijen en distributiecentra te beperken... zouden uitzendbureaus arbeidsmigranten niet langer samen op één kamer moeten laten slapen... maar elk een eigen vertrek aanbieden. Ze moeten ook niet in kleine busjes worden vervoerd, maar in gewone bussen. Het staat in een eerste advies van een team dat onderzoek doet... naar de arbeids- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. RTL Nieuws bericht erover. De KNVB heeft vrijdag bij het ministerie een noodplan ingediend voor het betaald voetbal. En de NOS heeft dat Delta-plan van de Voetbalbond in handen. Het bestaat onder meer uit een verzoek om financiële hulp van de overheid en een uitgebreid veiligheidsplan. Daarin staat dat er meer aparte kleedkamers moeten komen. De reservespelers bij een eredivisiewedstrijd moeten een eigen kleedkamer krijgen apart van de basisspelers. En verder mogen bij een wedstrijd in totaal 300 mensen aanwezig zijn. Afgezien van spelers en scheidsrechters zijn dat bijvoorbeeld ballen, jongens en meisjes en beveiliging. In het plan wordt aanbevolen om spelers minimaal één keer per week te testen op corona... en ook nog 24 uur voor een wedstrijd. Nederlandse toeristen kunnen vanaf 1 juli mogelijk weer naar Curaçao. Dat meldt minister Martina van Economische Ontwikkeling. Het land wil vanaf die datum de luchthaven weer openen voor reizigers uit verschillende Europese landen, waaronder Nederland. De minister denkt in eerste instantie aan een maximum van 10.000 reizigers per maand. Toeristen zullen moeten meewerken aan een test om te zien of ze besmet zijn met het coronavirus. Ook de andere delen van het Caribische deel van het Koninkrijk willen op korte termijn de vliegvelden onder voorwaarden weer openen, onder andere voor Nederlanders.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 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...